uur. Goedemiddag, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn goede redenen om aan te nemen dat Israël zich schuldig maakt aan genocide. Dat staat in een rapport dat de Verenigde Naties hebben laten maken. Volgens de rapporteur wordt de Gazastrook gezien als een terroristisch doelwit... waardoor niemand veilig is. En dat kan zo niet langer. In this darkest hour, the international community cannot continue to ignore... that it's Israel's project to rid Palestine of Palestinians... in defiance of international law and the world's failure to call Israel to account that has led to genocide laid bare in Gaza. Israël handelt dus in strijd met het internationale recht en andere landen doen te weinig, zegt ze. Een enorme klap vanmorgen vroeg in Baltimore. Een vrachtschip knalde tegen een brug aan die vrijwel meteen daarna instortte. Het is het nieuws van de dag in Amerika en onze correspondent Rudy Bauma heeft de laatste stand van zaken. We kijken nu uit op de ingestorte brug. Er cirkelt een helikopter boven. Eh, er zijn in ieder geval nog zes mensen vermist. Twee mensen zijn uit het water gehaald, eh, van wie één nog in het ziekenhuis ligt. En eh, dat waren waarschijnlijk wegwerkers die bezig waren vannacht op de brug. Eh, daarnaast liggen er ook voertuigen in het water. Zo is te zien met sonarapparatuur. Dus er is nog een grootscheepse zoekactie gaande om te kijken of er nog meer slachtoffers zijn. Of er nog meer mensen in het water liggen. Ja, en die zullen dan gezien de temperatuur van het water niet gehaald hebben. Het containerschip dat tegen de brug aanvoer zou stuurloos zijn geweest. Belgische bierwetenschappers zijn erin geslaagd om met behulp van kunstmatige intelligentie biertjes lekkerder te maken. Hoogleraar Kevin Verstrepen vertelt hoe ze dit hebben gedaan. Berust eigenlijk op twee pijlers. Enerzijds zijn we bier gaan proeven, dat was het leukste deel, ehm, maar op een heel wetenschappelijke manier. En anderzijds hebben we ook chemische analyses gedaan. Hebben we meer dan 200 aromacomponenten in elk van die bieren gemeten. Met de analyses keken ze naar de hoeveelheid aromastoffen in een biertje. Bijvoorbeeld hoe zoet, bitter of fruitig een biertje is. Dit brengen ze dan in kaart zodat ze het kunnen aanpassen en verbeteren. Je moet telkens gaan kijken naar dit is al een goed bier. Sommige mensen vinden het lekker. Kunnen we dit nog net ietsje beter maken? Roost, School. Ja, jij ook proost. Het weer dan. Weinig zon, maar wel droog. Vanavond mogelijk wat lichte regen bij zo'n 7 graden. Morgen bewolkt met wat regen en zo'n 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Tot nu toe een gemiddelde avondspits in Noord-Holland. Meeste vertragingen nu op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor knooppunt Rotterpolderplein 9 kilometer file met 10 minuten vertraging.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 middag de hoofdpunten van het NOS-journaal. De rechter heeft een vrouw uit Elst veroordeeld tot een celstraf van 18 jaar. Ze vermoorde haar man vorig jaar met een bijl... en verborg het lichaam daarna in de kruipruimte van hun huis. Het werd na acht maanden gevonden. Het aantal gevallen van de mazelen in en rond Eindhoven... is in een week tijd meer dan verdubbeld. Vorige week werden nog 11 meldingen bevestigd. Inmiddels gaat het om 28 gevallen. Uit een dierentuin in Leeuwarden zijn afgelopen nacht 11 wasbieren ontsnapt. Negen dieren worden nog steeds vermist. De wasberen waren pas één dag in Leeuwarden en mochten wennen in een kleiner afgesloten deel met extra dik gaas. Maar het lukte de dieren toch om een gat te graven en te ontkomen.